uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Door de grote stakingsactie van leraren blijven vandaag meer dan 1700 scholen dicht. In totaal wordt op ruim 3300 basisscholen en middelbare scholen actie gevoerd tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. Dat is bedoeld voor kinderen met bijvoorbeeld een handicap of gedragsproblemen. Minister van Bijsterveld wil 300 miljoen euro besparen op het totale budget van 3,7 miljard euro. De Algemene Onderwijsbond vreest dat duizenden leraren hun baan verliezen en dat de kwaliteit van het onderwijs aan kwetsbare leerlingen ernstig verslechtert. De actievoerders komen bijeen in de Amsterdam Arena. De vakbonden verwachten tienduizenden leraren en onderwijsmedewerkers. Syriërs die de stad Homs zijn ontvlucht door melding van buitensporige wreedheden tegen de burgerbevolking. Het Britse tv-station Channel 4 toonde gisteren beelden die gemaakt zouden zijn in een ziekenhuis in Homs. Daarop is te zien hoe patiënten worden gemarteld. Sommige gewonden waren vastgeketend en geblinddoekt. Het is niet duidelijk of de beelden echt zijn, maar volgens VN-mensenrechtencommissaris Pillay is er ook bewijs van mensenrechten schendingen in ziekenhuizen in de steden Hama en Dera. Argentinië gaat een museum oprichten ter ere van de slachtoffers die tijdens de Falklandoorlog met Groot-Brittannië zijn gevallen. Dat heeft de Argentijnse president Kirchner gezegd. Volgende maand is het precies 30 jaar geleden dat Argentinië en Groot-Brittannië een korte oorlog uitvochten om de Falklandeilanden. afgelopen weken in de aanloop naar de herdenking van de oorlog zijn de spanningen tussen beide landen opgelopen. De Argentijnse minister van Industrie riep onlangs op tot een boycott van Britse producten. Het Valklandmuseum in Argentinië moet volgend jaar augustus opengaan. Het weer droog en vooral in het noorden en oosten enkele opklaringen. Minima iets boven het vriespunt. Overdag wisselend bewolkt en vooral in het noorden en oosten wat zon. Het wordt rond de 9 graden. Morgen veel wind en regen.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 Zomaar, ik heb je zomaar laten gaan. jou is alles in het huis veel killer. Zo dearer. So okay. left my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move So I waited many years Held back the pain behind my tears my father to come fight me like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see.